voorspoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. In zijn traditionele kersttoespraak heeft paus Benedictus opgeroepen tot een eind aan het geweld in Syrië. Benedictus deed verder een oproep aan de internationale gemeenschap om hulp te bieden aan slachtoffers van rampen. Hij noemde met name mensen die honger lijden in de Hoorn van Afrika. Na zijn toespraak sprak de paus zoals elk jaar kerstgroeten uit in meer dan 60 talen. Bij een bomaanslag op een kerk in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja zijn tenminste 25 doden gevallen. De bom ontplofte tijdens de kerstviering in de katholieke kerk. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zal het dodental waarschijnlijk nog oplopen. Ook uit de stad Jos komen berichten over een ontploffing bij een kerk. In Nigeria zijn de afgelopen tijd veel bomaanslagen en aanvallen geweest door de radicale moslimgroep Boko Haram. Daarbij zijn dit jaar naar schatting al 465 doden gevallen. In het noorden van Afghanistan heeft een zelfmoordaanslag aan zeker 20 mensen het leven gekost. Er zijn vele tientallen gewonden. De aanslag was in de stad Talokan in de provincie Takar, die grenst aan Kunduz. De dader blies zichzelf op bij een begrafenis. In Amsterdam zijn de ringen van het Olympisch Stadion weggehaald. De vijf ringen hingen boven de hoofdingang bij de tekst Sitius Altius Fortius, wat Latijn is voor sneller, hoger, sterker. Het gaat waarschijnlijk om een oudejaarsstunt. De daders hebben een bord bij het stadion achtergelaten. In de tekst daarop wordt erop gezinspeeld dat de ringen zullen worden terugbezorgd. Astronaut André Kuipers heeft even na 12 uur het startsein gegeven voor de top 2000 op Radio 2. Dat was een rechtstreekse verbinding met het ruimtestation ISS. Kuipers kondigde de nummer 2000 aan, Thorn van Natalie en Bruglia. Eigenlijk wilde de ruimtevaartorganisatie ESA niet meewerken aan het openen van de top 2000, maar Kuipers wist zijn werkgever over te halen.